D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP zijn bereid om met het kabinet te onderhandelen. Maar ze willen dan wel de zekerheid dat ze ook echt iets in te brengen hebben, zo bleek tijdens het Kamerdebat. Zanger T. Lau is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. T. Lau werd bekend als zanger en gitarist van de scene... met liedjes als Blauw, Open en Iedereen is van de Wereld. Vorig jaar werd bekend dat T. Lau ongeneeslijk ziek was. Hij had kanker. Zondag is er in Paradiso in Amsterdam voor het publiek gelegenheid... om afscheid van hem te nemen. T. Lau is 62 jaar geworden. Negen producenten van plastic bakjes en schaaltjes voor kaas, vlees en gebak hebben een miljoenenboete gekregen. Volgens de Europese Commissie hebben de bedrijven tussen 2000 en 2008 verboden prijsafspraken gemaakt. De beboete bedrijven komen uit onder meer Finland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Een aantal levert ook voor de Nederlandse markt. Totale boetebedrag is ruim 115 miljoen euro. In Doetinchem zijn vier scholieren opgepakt die handelden in vals geld. De kinderen boden op het schoolplein vervalste briefjes van 50 euro te koop aan voor 20 euro, meldt de Gelderlander. De valse biljetten kwamen in omloop doordat de scholieren er ijsjes of broodjes van kochten in de binnenstad. Minister van de Stuur van Justitie noemt het spijtig dat de politiebonden de Tour de France aangrijpen om actie te voeren. De bonden willen op zondag 5 juli de reclamekaravaan van de Tour staande houden voor een verkeerscontrole. Van de Steur zegt dat hij gaat kijken of de openbare orde in gevaar komt en hij wil zo nodig juridische stappen ondernemen. Het weer, de zon schijnt geregeld en vrijwel overal blijft het droog. Het is 18 tot 21 graden.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 Het is eh, verbazend eigenlijk weer. Ehm, maar goed, we gaan, eh, we gaan er gewoon naar luisteren. De top 3. Ik begin natuurlijk met nummer 3. Die heeft zich eh, op die plaats eh, gehandhaafd. En dat is de band Muse. En van hen draaien we het nummer Mercy. 50. En dat was uiteraard nieuws. Gezakt van 1 naar 2. Er is een nieuwe nummer 1. Dit zijn de Stones. En een album dat heet Sticky Fingers. En dit is Wild Horses. I can't let you slide through my hands. decided to show me the sign. Stones dus gezakt naar de tweede plaats deze week. Ehm, album Sticky Fingers kwam natuurlijk op 5 juni uit. Een remastered, een eh, prachtige vinylversie. Een ja, re released moet je <laughs> het noemen. Uh, prachtig album, ik heb hem thuis. Het is echt ongelooflijk hoe mooi hoe die klinkt, eh, het album. Met allerlei unieke opnames erbij. Dus het is, je kunt hem nu zelfs als dubbel LP bemachtigen met, uh, met wat demo's en uh, nog extra live opnames. Stans dus en Sticky Fingers op nummer 2 van de vinyl top 50. En ja, wij zijn wel de snelste denk ik in heel Nederland hoor, die deze top 3 uitzenden. Want eh, hij is net 5 minuten online en wij hebben hem al. Ja, natuurlijk, dat, dat zo. Dat is het leuke van CFM. Ehm, eens even kijken. We gaan naar het nummer 1 geluid. En dat is wel een verrassing, vind ik. Dat is een hele verrassing. Op nummer 1 gekomen. Vorige week kwam hij nieuw binnen. En eh, deze week staat hij dus gewoon vrolijk op 1. Het is een album uit, eh, ik dacht 1999, wat nog nooit eerder op vinyl uitgekomen is. Wat dus nu voor het eerst eh, gedaan is. Het album is alleen toen de tijd op cd uitgekomen. Nooit op vinyl, want dat gebeurde in de jaren negentig niet meer eigenlijk. Want toen was vinyl een beetje dood, dacht men. Maar uh, vinyl gaat dus echt eh, die hele cd gewoon zwaar overleven. Want uh, op het moment komt bijna alles weer nieuw uit op cd. En, of op LP. En dat is natuurlijk wel de moeite waard. Want dan heb je weer mooie hoezen en dat soort dingen. Hè? Heb je dat ook weer wat? Heb je tenminste wat in je handen? Zo'n klein plastic doosje. Goed, nou, eh, nummer 1 dus. Die gaan we draaien. Het nummer heet Something in the Air. Het eh, komt van het album Hours van David Bowie. Eh, die is dus, staat dus deze week op nummer 1. Het album is vorige week nieuw binnengekomen. En nu dus op 1. we gaan luisteren naar David Bowie. Van het album Hours. Something in the Air. You a gun. I really can't look at your little empty shell of a thing to say. Live with the best times, left with the worst. I've danced with you too long. Nothing left to say. Let's take something each other on the way. I guess you know, I never wanted anyone more than you. David Bowie. Something in the Air heet het liedje. Het komt van het album Hours, dat uh, uit eind negentiger jaren op cd uitgekomen is. Nooit op vinyl, maar nu dus wel. uitgekomen op vinyl dus. Dus gewoon als LP. En eh, ja, dat houdt dan in dat hij dus gelijk eh, ook hoog komt te staan. Vorige week kwam hij nieuw binnen en hij staat deze week op nummer 1. En eh, nog maar eventjes de verduidelijking, dames en heren. Die vinyl top 50 die je dus hebt, die vinyl top 50 gaat over uh, albums die nieuw zijn en op, of opnieuw zijn uitgebracht. Dat, uh, maakt allemaal niet uit. Um, dus nieuw en oud staat er lekker door elkaar heen. En um, er komen elke week nieuwe platen binnen. En dat wordt dus gemeten naar aanleiding van verkoop van een aantal deelnemende platenzaken. Dus er zijn een aantal platenzaken in Nederland die weer vinyl verkopen. Concerto en Amsterdam is er zo een. Uh, eh, North in Haarlem bijvoorbeeld is er ook zo eentje. Die doen daar aan mee. En die eh, geven dus hun verkoopcijfers van vinyl door. En eh, daaruit wordt dus die vinyl 50 eh, samengesteld. Het is een lijst die sinds een paar maanden weer online is. Want er was helemaal geen vinyl top lijst meer. Die is er dus nu wel. En u kunt hem volgen als u op Facebook hebben ze een eigen pagina. En u kunt hem ook natuurlijk gewoon via internet. Als je gewoon via Google vinyl 50 invult, kom je hem vanzelf tegen. Het is een leuke site. Er staat behalve dat je behalve dat zit ik net om te doen. Eh, behalve dat je dus, eh, dat het, eh, dus dat je goede informatie krijgt. Over de albums heb je verder ook de nieuwe binnenkomers. En je kunt de lijst dus volgen. Nou, ik heb hier een nieuwe binnenkomer. Ik hoop dat die het doet. Het is een album van Barry Hay. Only Pigeons, Frogs en nog wat. En dit nummer daarvan, dat heet Oh Lordy, I Will Try. Barry Hay, dus nieuw binnengekomen op in de vinyl top 50. I was trying to find spices, but I found pretty soon there was nothing left to find. I went looking for home. with a window and a room, just a place to go old. Oh, but I found pretty soon all the houses had been sold. When looking for a woman, she was pretty hard to find, and I never quite found out if the woman was a truly mine. I was trying to find a song, I just couldn't get satisfied for the songs that I kept singing had been long time left behind. Ooh. to meet you. Finally get to see the blues. Oh, how do you do, teardrops? Finally get to feel you, and I'm feeling blue. I don't know what to do. zomer van 1967, eh, eh, dames en heren, toen ging Barry Hay dus naar de Golden Earring. Daarvoor zat hij in eh, een bandje dat heette The Hakes. maar hij heeft dus een aantal soloalbums gemaakt. En er zullen natuurlijk mensen zeggen... dit kan nooit een nieuw album zijn... vanwege het feit dat het zo verschrikkelijk ruist. Maar ja, dat klopt ook. Het is een album uit de begin 70 jaren. het heet Only Parents, Frogs and Angels. En ook dat album is dus gewoon opnieuw uitgebracht. Ja, dat kan gewoon. Dat, dat gebeurt gewoon in, eh, ehm, in die, in, eh, die vinyl 50. Dus het is een oud album. Een heel oud album al van Barry Hay. Dus nog een hele jonge Barry Hay. Eh, en nou ja, dat, dat zie je dus. Dat is dus op 8 nieuw binnengekomen. Verder hebben we onder andere Slash. Die is nieuw gekomen met Miles Kennedy samen. Eh, dan hebben we ook nog, is ook nog Céla Sou is nieuw binnengekomen op 22. Uh, eh, de Foo Fighters op nummer 23 zijn binnengekomen met een nieuw album Michael Prince. Eh, de Rolling Stones, ja, je had het niet voor mogelijk. From the Vaults, dat is een live album. dat is op, 23, op 28 binnengekomen. Brandon Flowers, Kensington, met die hun laatste album is dus ook op vinyl eh, verschenen. Dat is er al eens eerder in, heeft al in gestaan. Maar hij staat er nu weer in, binnen op 40. En James Taylor, de good old singer-songwriter... ooit ontdekt door de Beatles, ook nieuw binnen. Nou, we zullen kijken wat we daar nog van kunnen draaien. Eh, we gaan nu natuurlijk eerst weer even lekker terug... naar ons classic album van deze week. All This and World War II. En eh, we gaan nu luisteren naar iemand eh, eh, Richard Conchante heet de man. En die gaat zingen Michel. Chante was dat. En eh, die uh, zong het Beatle nummer Michel. En voor eh, als u later heeft ingeschakeld. We zijn dus bezig met het album All This and World War II. En dat is een prachtig album. Een soundtrack van de film. En die film bestaat uitsluitend uit historische beelden uit de Tweede Wereldoorlog. Omlijst dus door de muziek van Lennon McCartney en Harrison. alleen uitgevoerd door hele grote andere artiesten. Eh, dit was dus Richard Conchante. En we gaan verder met... Oh. The Four Seasons. En We Can Work It Out. sorry, dit is de Long and Winding Road. Uh, foutje. will never disappear. I've seen that road before. It all brings me here. Lead me to your door. that the crying for the day. Why leave me standing here? Lead me to your door. Many times I've been alone, so many times I've cried. still sorry. Ik zat op de verkeerde kant eh, te kijken. <laughs> Om de hoes. Ik dacht dat dat... het was even... verkeerd dat kan wel eens gebeuren. Maar dit was dus Leo Sayer once again. En een prachtige uitvoering van The Long and Winding Road uit het album All This and World War II. Met begeleiding van eh, twee beroemde Londense orkesten. De Royal Philharmonic en het London Symphony Orchestra die eh, voor de begeleiding zorgde. En eh, nou ja, het is echt, eh, het is zo mooi. En als u wil zien, nogmaals, ik zeg het maar een keer. Als u wil zien hoe het eruit ziet allemaal. Nou, dan kan je op YouTube kijken, want daar staan diverse fragmenten uit deze film. We gaan door met... Slash. I got a ring in my head. Van een nieuwe album, samen live opgenomen. She left me here I should have known it from the start. The lights are faded and I can't deny that Hollywood's got so much fucking heart. If you can't hear it tonight, if you can't hear it tonight, you will have to care. Yeah. met... Eh, eh, slash dus samen met Miles Kennedy en ehm, de Conspirators. Conspirators. Ja, dat was het. Het is een live album dat vorig jaar eh, is opgenomen. En uh, nou, dat is wel lekker dat Slash nu gewoon eens met een echte zanger werkt. Hè? Ja, dat is helemaal goed. Miles Kennedy dus en de Conspirators. En het nummer wat u heette Call Me Back. Prachtig mooi. Goed, we gaan weer naar dat prachtige album wat ik als classic album heb, heb. En ik had hem u al de Four Seasons beloofd. Nou, daar komen ze dan. risk of no day Alone on a hill The man with a foolish grin Is keeping perfectly still But nobody wants to know him That he's just a fool And he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Well on his way, his head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world seems to like him. They can tell what he wants to do. And he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world to them. He knows that they're the fools, and they don't like him. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. mooie mooi. Helen Ready met uh, The Fool on the Hill. Met daar vooraf eh, afgaand The Four Seasons met eh, ehm, We Can Work It Out. Ik draai nog een nummer van een nieuwe binnenkomer. uit de vinyl 50. En dat is een, een, een live opname van de heren Rolling Stones. Nou, luistert u en huivert u. dat is leuk. Dat album dat heet From the Vaults. Het, eh, zijn live opnames uit 1971. Die gemaakt zijn in, eh, op de plaats waar de Stones ook hun, al, een van hun allereerste optredens gaven. Namelijk de Marquee Club in Londen. En we hoorden een nummer dat eh, ook voorkwam natuurlijk op de LP Sticky Fingers. Dead Flowers. Opgenomen dus live in 1971. En dat is dus nu nieuw binnengekomen in de vinyl top 50. En dit is Help. Dat meneer eh, die heet eh, Henry Cross. En ehm, even kijken. Ja, Henry Cross heet die man. En eh, dat nummer, dat heette natuurlijk Help. James Taylor, ook zo'n zo'n oud gediende die er al een tijdje bij is. ooit nog eens ontdekt door de Beatles natuurlijk. En die heeft ook een nieuw vinylalbum gemaakt. En daar laat ik u nog een stukje van horen. Today, today, today. sing. Taylor. Nummer dat heet eh, Today, Today, Today. En dat was eh, prachtig mooi van het album Before the, This World. Zo heet het album. En eh, nou, we hoorden dus James Taylor. En even kijken, wat gaan wij doen? Ja, we gaan natuurlijk nu... we gaan er zo langzamerhand uit, want het is tijd. Dus ik doe nog een klein stukje van ehm, dat prachtige album dat prachtige album All This in World War II. Ik zou het, kan volgende week wel weer meenemen.